Start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt vooralsnog geen waarschuwing te hebben ontvangen voor de babymelk van het Franse bedrijf Lactalis. De Franse regering heeft het bedrijf opdracht gegeven om zo'n 7000 ton aan babymelk wereldwijd uit de schappen te halen. De melk kan zijn besmet met een salmonella-bacterie. Begin deze maand werd bekend dat 20 Franse baby's waren besmet met salmonella nadat ze babymelk van Lactalis hadden gedronken. Daarop werd al een deel van de melk uit de handel genomen. Afgelopen week werden nog eens vijf kinderen ziek. De Israëlische premier Netanyahu is op bezoek in Parijs en heeft daar gezegd dat de Palestijnen de realiteit moeten accepteren dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. Des te sneller kunnen we richting vrede gaan, zei hij. In verschillende landen is geprotesteerd tegen het besluit van president Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. In Marokko, in de hoofdstad Rabat, waren 50.000 mensen op de been. In Libanon, in Beirut, greep het leger in toen een protest bij de Amerikaanse ambassade uit de hand liep. Een Airbus van luchtvaartmaatschappij Swiss heeft in Stuttgart een tussenlanding gemaakt om een dronken passagier het vliegtuig uit te zetten. De vrouw werd agressief toen ze geen champagne meer geserveerd kreeg. De vrouw van 44 had volgens de politie al een aantal glazen champagne op... toen de bemanning besloot haar niet meer te schenken. Toen ze handtastelijk werd en een bemanningslid bij de pols greep... was voor de gezagvoerder de maat vol. De niet geplande landing kost de vliegmaatschappij zo'n 10.000 euro. Nee, pardon, tienduizenden euro's. Het weer, geleidelijk wordt het overal droog. Boven de sneeuw gaat het vannacht vriezen, lokaal tot min 6. In het zuiden minima rond het vriespunt. Er kan dichte mist ontstaan. Morgen begint de dag droog. Vanaf een uur of tien begint het vanuit het zuiden weer te sneeuwen.